Goedemiddag, ik ben Wien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens het Openbaar Ministerie is het zeker dat Jos B. Nicky Verstappen heeft gedood. Nicky Verstappen werd in 1998 doodgevonden op de Brunsumer Heide in Limburg. Jos B. wordt ervan verdacht dat hij het jongetje heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. En volgens het OM is daar meer dan genoeg bewijs voor, vertelt verslaggever Marlou Petter. Ja, voor de officier van justitie staat het vast. Hij zei vanochtend direct dat er voor hen maar één verdachte is... en dat die verdachte ook de dader is, namelijk Jos B. B. zei zelf vorige week in een verklaring dat Nicky Verstappen al dood was toen hij hem vond op de hei. Maar daar gelooft het Openbaar Ministerie niks van. Vanmiddag komt de officier van justitie met een strafeis. In Frankrijk gaat het niet zo lekker met het aantal coronabesmettingen. Je hoort correspondent Frank Renaud. Nou, de cijfers die gisteravond bekend zijn gemaakt is dat er in 24 uur 18.746 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Dat is een record. Nog niet eerder kwamen er zoveel besmettingen bij op één dag in Frankrijk. President Macron komt vanavond dan ook met nieuwe coronaregels wat die maatregelen zullen zijn, dat zei hij nog niet. Maar hij verwees naar Parijs en Marseille. Want daar zijn de afgelopen dagen of weken cafés gesloten. Voor restaurants zijn nieuwe strenge regels van kracht geworden. Dus wellicht worden dat soort horecaregels uitgebreid nu naar andere steden of gebieden in Frankrijk. Ook in Duitsland kwamen er de afgelopen dag flink wat mensen met corona bij. Ruim 4000 in totaal. dat zijn er ruim 1200 meer dan gisteren. Mag het niet laat? Dan maar vroeg, dacht een café-eigenaar in Hulst in Zeeland. Hij ging vanochtend al om 6 uur open. Een tegenactie tegen de verplichte vroege sluitingstijd van 10 uur s avonds. Gewoon om een keer uit de band te springen. Mm. En eh, het is gewoon leuk dat ik, dat ik zie dat er eh, vanmorgen om kwart over zes, mm. daar, stond, daar was hier ongeveer 20 man. Die dronken niet alleen een kopje koffie. Deze vrouw zat al lekker vroeg aan de champagne. Hoe is dat nou om zo vroeg hier te zijn en aan de champagne te zitten? Ja, best wel leuk. Ja? Ja, niks mis mee. Nee, want je krijgt ook een tossie bij. Ja. Lekker? Ja, was heerlijk. Champagne ontbijt. Ja, champagne ontbijt. Ja. Beter kan niet. Eén gast zat aan het water, want ja, er moest na het vroege pieken nog wel gewerkt worden. Het weer, het waait stevig, het is bewolkt en het regent, het wordt een graad of 16. Morgen ziet het er een stuk beter uit. Af en toe zon, heel misschien nog een buitje en 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam door een auto met pech bij afrit IJmuiden.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 Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing Two step to the bedroom We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen Ever since I met you No need to imagine Baby, all I'm asking Is let me take you dancing Like da da da da, da. skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing Two step to the bedroom We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen Ever since I met you No need to imagine Baby, all I'm asking Is let me take you dancing Like da da da, Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Nederland neemt minimaal 7,8 miljoen doses af van het coronavaccin van Janssen Pharmaceutica... zodra dat wordt toegelaten tot de Europese markt. Minister De Jonge verwacht dat het vaccin in het tweede kwartaal van volgend jaar beschikbaar komt. De minister waarschuwt ondertussen dat de huidige coronamaatregelen nog wel even zullen duren... omdat de cijfers nog steeds oplopen. Afschalen lijkt op dit moment echt niet reëel, zei hij in het Kamerdebat over de coronawet. En studenten van de TU Eindhoven presenteren vandaag een elektrische auto... die bijna helemaal is gemaakt van plastic flessen en ander wegwerpmateriaal. Onder meer voor de banden, het stuur en de voorruit is geen gerecycled plastic gebruikt. Het weer nog, later vanmiddag wordt het droger. Het is ongeveer 16 graden. Morgen geregeld zon, een enkele bui en dan zo'n 15 graden. was a dollar and a chance.